Goedenavond, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. De ventilatie op scholen moet beter. En daar trekt het kabinet 360 miljoen euro voor uit. Bij 1 op de 10 scholen is er iets mis met de ventilatie. Soms kan het ook best simpel worden opgelost, zegt minister Slop. Gewoon vaak de deuren en de ramen tegen elkaar openzetten. De commissie geeft hele praktische adviezen om dat bijvoorbeeld eh, voordat de lessen beginnen te doen... om na de lessen te doen, bij de leswisselingen te doen. Maar het kan ook zijn dat er een heel nieuw ventilatiesysteem moet komen en dan komt dat geld goed van pas. Op deze school staan de ramen ook bijna altijd open, dus deze jongen weet wat hem te doen staat nu de winter eraan komt. <laughs> Dikke kleding meenemen, nou ja, omdat het kouder wordt eh, en alles gaat open, dus ja, de, de ramen blijven open of de deuren eh, soms. Er is een deal over de coronawet. Na lang onderhandelen is een meerderheid van de Tweede Kamer het met elkaar eens. Gaan wel wat dingen veranderen vergeleken met het eerste voorstel. Zo gaat de coronaboete flink omlaag. En de maximum gevangenisstraf voor het overtreden van de coronaregels gaat van twee maanden naar twee weken. En ook het ministerie zegt, middelbare scholieren, doe in de gangen, de aula en in de kantine een mondkapje op. Vanmiddag kwamen de scholen zelf ook al met dat advies. In de klas, tijdens de les, mogen de mondkapjes trouwens weer af. Femke Louise doet echt weer helemaal mee. Samen kunnen wij deze coronacrisis aan. De zangeres slaat de handen ineen met IC-baas Diederik Gommers. De twee komen met een campagne voor jongeren over het coronavirus, zegt ze tegen RTL Boulevard. Hij ging maar gewoon wat meer vertellen over ja, wat is corona, wat houdt het in. Ehm, ja, daar hebben wij dus een gesprek over gevoerd. Daarnaast zijn we bezig met een heel tof eh, campagneplan samen. Dat we, samen bedacht, dus daar hebben we over gebrainstormd. De zangeres zat vorige week aan tafel bij Jinek omdat dat ze zich niet meer aan de coronaregels wilde houden. En nu is ze daar dus anders over gaan denken. Na die uitzending kreeg ze trouwens een hoop haat over zich heen. Haar auto werd ook vernield. En ze schakelde twee bodyguards in omdat ze zich niet meer veilig voelde. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Er kan ook mist ontstaan. Morgen in het zuiden kans op regen. In het noorden is er soms ook zon. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging. Een uitschieter is de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar moet je nog 20 minuten geduld hebben tussen Breukelen en knooppunt Oude Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.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 I need a root boy to tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when you take taking low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shorty, so come and get it if you got it. looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch, I follow, running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama.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 She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.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 Zijn met een aantal aanpassingen. Zo gaat de coronaboete omlaag naar 100 euro. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de gewelddadige beroving van Gordon. Het is een man van 23 uit Amsterdam. De politie is nog op zoek naar een andere verdachte. En er is net gelood voor de Champions League. Ajax neemt het in de groepsfase op tegen Liverpool, Atalanta Bergamo en het Deense kampioen Midtjylland. En die club debuteert op het hoogste niveau. Het weer nog. Vanavond wordt het droog.